Dit is door Almegens met het NOS-journaal. PN is ook voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen beschikbaar als lijsttrekker. Dat zei hij in het KRO-televisieprogramma Oog in Oog. Volgens Cohen is het niet onwaarschijnlijk dat het kabinet valt. Als de gedoogpartner de andere partners zo blijft uitschelden... dan kan dat op een gegeven ogenblik vervelend worden, zei Cohen. De PvdA-leider benadrukte dat hij een rol wil blijven spelen in de Nederlandse politiek... en dat het kabinet verkeerde keuzes maakt. De beurzen op Wall Street zijn, net als die in Europa, fors omhoog gegaan. De Dow Jones-index sloot met een winst van 2,5% op 11.414 punten. Beleggers waren opgelucht over de uitspraak van het Duitse constitutionele hof... dat instemde met Duitse steun aan noodlijdende eurolanden. Ook waren er gunstige macrocijfers over de Duitse en Amerikaanse economie. Eerder op de dag waren de Europese beurzen met forse winsten gesloten. De AIX-index in Amsterdam ging 2,8% omhoog en de beurs in Frankfurt zelfs 4,1 procent. De marechaussee heeft op Curaçao een Nederlander aangehouden op verdenking van drugsmokkel. De man van 31 werkt op de marinebasis Parera en zou cocaïne in dienstenveloppen naar Nederland hebben gestuurd. De zaak kwam half juli aan het licht toen marinemedewerkers enveloppen die ze in de post vonden niet vertrouwden. In verband met deze zaak zijn op Curaçao verschillende plaatsen huizen doorzocht. De Italiaanse Senaat heeft ingestemd met ingrijpende bezuinigingen. Er zal de komende drie jaar meer dan 54 miljard euro worden bezuinigd. En daarmee moeten de internationale financiële markten worden gerustgesteld. Het kabinetsplan moet nog naar het Italiaanse lagerhuis. Ook Spanje is bezig met ingrijpende hervormingen om investeerders gerust te stellen. De Spaanse Senaat heeft daartoe in hoog tempo een grondwetswijziging aangenomen. Het weer bewolkt en buien. 12 graden wordt het vannacht. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Aan de kust is de wind krachtig. Overdag blijft het wisselvallig met veel bewolking en buien.